Drie uur. Frits Hemmelkamp met het NOS Journaal. Vanuit de politiek zijn gemengde reacties op de verkiezingsuitslagen voor het Europees Parlement. PvdA Frans Timmermans noemt de zes zetels die zijn partij in Nederland haalde een fantastisch resultaat. Hij hoopt ondanks het verlies van de Sociaaldemocraten in Europa... toch voorzitter te worden van de Europese Commissie. Lilian Marijnissen, wiens SP niet genoeg stemmen haalde... om terug te keren in het Europees Parlement, spreekt van een klap... Sophie in het veld van D66 zegt in het verdeelde nieuwe parlement... vooral kansen te zien voor de sterkere liberale Europese fractie. Ook Forum voor Democratie ziet kansen in de verbrokkeling in het parlement. Volgens lijsttrekker Epping wordt het zo makkelijker voor zijn partij... om de grote partijen een stok in het wiel te steken. De Griekse premier Tsipras heeft nieuwe verkiezingen in het land aangekondigd. Zijn partij, Syriza, verloor fors in de Europese verkiezingen... en haalde 23 van de stemmen... De liberaal-conservatieve partij haalde ruim 33 van de stemmen... en is daarmee de grote winnaar in Griekenland. De leider van Nieuwe Democratie riep Tsipras eerder al op om op te stappen. De Europese verkiezingen werden gezien als populariteitstest... voor de regering van Tsipras. Er werd al rekening gehouden met een verlies voor zijn partij. Burgemeester Boog van Diemen heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken gevraagd... de Roemeense autoriteiten aan te spreken op de chaotische stembusgang van gisteren. Roemenen in Nederland konden hun stem uitbrengen voor het Europees Parlement... en een referendum over corruptie. Bij meerdere stembureaus, onder meer in Diemen, stonden mensen uren in de rij. Toen de stembureaus om negen uur sloten, stonden nog veel Roemenen te wachten. Ze mochten niet meer stemmen en werden weggestuurd. In Den Haag greep de ME in toen een aantal van hen probeerde de ambassade te bestormen. Het weer. Een regenachtig gebied trekt over het land. Later in de avond en in de nacht wordt het weer droog. Morgen zijn er perioden met zon en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.